Jelle Seubring met het NOS Journaal. De golf van ontploffende piepers in Libanon en Syrië was mogelijk het werk van Israël. Dat meldt de New York Times op basis van Amerikaanse regeringsbronnen. Een Libanese bron meldt aan persbureau Reuters dat de Israëlische geheime dienst Mossad explosief materiaal in de apparaatjes heeft verstopt. Duizenden piepers, die vooral door Hezbollah-leden werden gebruikt... kregen gistermiddag een bericht waarna de piepers snel opwarmden en vervolgens explodeerden. Er vielen minstens 9 doden en bijna 2800 mensen raakten gewond. Noord-Korea heeft meerdere ballistische korte afstandsraketten afgevuurd. Dat melden Zuid-Korea en Japan. De raketten zijn aan de oostkust van Noord-Korea in zee gestort. Ze werden afgevuurd vanuit een stad zo'n 100 kilometer ten noorden van de hoofdstad Pyongyang. Volgens Zuid-Korea waren eerdere lanceringen van Noord-Korea mogelijk bedoeld als test voordat de raketten aan Rusland worden geleverd. De Verenigde Staten beschuldigen Noord-Korea ervan raketten te leveren aan Moskou voor de oorlog in Oekraïne, in ruil voor economische en andere militaire hulp. Een Amerikaanse rechter heeft besloten dat rapper Diddy voorlopig in de cel blijft omdat het vluchtgevaar te groot is. De rapper werd maandag opgepakt en aangeklaagd voor afpersing, seksuele uitbuiting en mensenhandel. Diddy zou onder meer dagenlange seksfeesten hebben georganiseerd waar vrouwen werden mishandeld. Op een industrieterrein in Kampen woedt een grote brand. De brand ontstond in een grote loods vol stro. De brandweer probeert onder meer met een blusrobot te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen gebouwen. Het pand zelf kan niet meer worden gered. Het weer vannacht bewolkt en kans op nevel. Het koelt af tot zo'n 12 graden. In de ochtend trekt de bewolking weg en wordt het steeds zonniger. Daarna wordt het warm voor de tijd van het jaar met 21 graden op de Wadden tot 24 graden in het zuiden. En dat warme weer blijft zeker tot en met het weekend.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 time Everybody come on, get on the floor wanna see him dance some more. Come on, get up out of your seat. Let me see you. misschien te grijden. De jongen valt door de maan. Besteed ze mij haar beiden en hij zocht nog rust haar.